Er werden op diverse plaatsen 50 arrestaties verricht. Het ernstigste incident was in de stad Groningen. Politiemensen die wilden optreden tegen mensen die een groot vuur hadden aangestoken... werden bekogeld met zwaar vuurwerk en andere voorwerpen. Twee agenten moesten met hoofdletsel naar het ziekenhuis. Elders in de provincie raakten nog twee politiemensen gewond. Ook op andere plaatsen in het land zijn er bij de viering van Oud en Nieuw talloze incidenten geweest. Alleen al in de vier grote steden werden 300 mensen gearresteerd, waarvan de meeste in Rotterdam. De korpsen in de grote steden zeggen dat er veel moest worden opgetreden, maar dat de problemen wel beheersbaar waren. Op meer dan 100 plaatsen in het land hebben duizenden mensen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduiken. De meeste deelnemers waren in Scheveningen. Daar namen 8600 mensen een duik in het koude zeewater om nieuwjaar te vieren. In Zandvoort werd de duik door de 50ste keer gehouden. Het is daarmee de oudste nieuwjaarsduik van Nederland. Dankzij de zon was het niet zo koud als voorspeld. Het was aan de kust 4 graden boven nul, terwijl het zeewater 7 graden was. In het noordwesten van Pakistan zijn door een zelfmoordaanslag doden gevallen. Het aantal doden is nog onduidelijk. De meldingen lopen op tot 20. Ook zijn meerdere gewonden mensen gewond geraakt. volgens de politie liet een man in een auto met explosieven ontploffen... bij een volleybalwedstrijd in de plaats Laki Marwat. Door de kracht van de explosie storten sommige huizen rond het sportveld in. Pakistanse politie zegt dat de aanslag mogelijk een vergeldingsactie is van de Taliban.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 ZFM. ZFM. Upside